Meer dan 300 mensen worden nog vermist op de Mentawai-eilanden... De eilandengroep op 150 kilometer voor de kust van Sumatra werd maandag getroffen door 3 meter hoge golven. Het tsunami-alarm werkte niet goed, mogelijk doordat het was verwaarloosd. Maar er wordt ook gezegd dat het epicentrum te dichtbij was om op tijd weg te komen. Dezelfde dag barstte op Java de vulkaan Merapi uit. Daar zijn 33 doden gevallen. Vluchtelingenkampen in de omgeving van de vulkaan zitten overvol. Gisteren werd de Merapi weer actief. De VN en de EU hebben Indonesië hulp aangeboden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft rekening nummer 6868 geopend voor de slachtoffers van de twee natuurrampen in Indonesië. In Brussel zijn de regeringsleiders van de EU het eens geworden over een beperkte herziening van het verdrag van Lissabon. Zo moet het mogelijk worden het tijdelijke noodfonds voor de euro permanent te maken. Duitsland en Frankrijk werden het daar vorige week al over eens. Europees president Van Rompuy moet het plan nu gaan uitwerken... Hij moet onder meer kijken hoe het Europees verdrag kan worden gewijzigd zonder dat goedkeuring van de 27 nationale parlementen nodig is. Ook moet hij met voorstellen komen om landen te straffen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Bij zeven ontwikkelingshulporganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van een ministerie. Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Knapen naar de Kamer heeft gestuurd. Een directeur-generaal op een ministerie verdient ruim 124.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgen hulporganisaties geen subsidie als zij hun directie meer betalen dan dat bedrag. Van de ontwikkelingsorganisatie SNV en het Rode Kruis was al bekend dat de top boven de norm uitkwam. Nu blijkt dat ook onder meer het Tropeninstituut veel salaris betaalt. Knapen benadrukt dat ruim 90% van de meer dan 100 onderzochte organisaties aan de norm voldoet.